aan het tweede uur van jouw CFM Zandvoort. Zie het aangekomen. En behind the wheels of steel. The one and only DJ Dion Sydney. Het komende uur. Live hier op jouw CFM Zandvoort. Op Zandvoorts grootste dansvloer. Now you disappeared somewhere like out of space. You found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. prepared Zie CFM See it! Oftewel Zandvoorts grootste dansvloer met Beyond Wheels of Steel. Ons enige echte DJ Dion Sydney. Tot aan 11 uur. Non-stop in de mix. Na 11 uur, de one and only DJ JK. Hou hem hier op jouw 106.9. nummer